Kijk, ik weet van mezelf... Ik ben degene die echt niet weet wat er is gebeurd. En als ik het zou weten, had ik het ook meteen verteld. Dus dit spreekt de groep aan. Maar ik zit ook in die groep. En ik weet dus dat ik het niet weet. Dus dat, maar toch wordt het dan, daarmee ook mij aangesproken. Maar ik hoop dat iemand naar voren gaat komen met antwoorden. Vorig jaar zomer werd Carlo van 27 tijdens het uitgaan op Mallorca... zo hard tegen zijn hoofd geschopt of geslagen dat hij in coma raakte... en een paar dagen later overleed. Staatssecretaris Van de Burg heeft meer tijd nodig om de opvang van asielzoekers beter te regelen. Dat moet hij van de rechter gaan doen. Die zei gisteren dat er binnen negen maanden genoeg fatsoenlijke slaapplaatsen, douches en wc's moeten zijn voor iedereen. En voor asielzoekers onder de 18 moet dat zelfs over twee weken al gefixt zijn. De staatssecretaris denkt niet dat dat gaat lukken en dus gaat hij in hoger beroep. Voor drie Feyenoord-supporters is een bezoekje aan Denemarken flink in de papieren gelopen. Ze werden gisteren opgepakt rond de wedstrijd tegen FC Midtjylland. Een van de supporters droeg een masker. De ander liep op het veld en de derde luisterde niet naar de politie. Ze krijgen allemaal een boete van 700 euro. En in een straat in Den Haag is het al oranje. In aanloop naar het WK voetbal in Qatar halen ze alles uit de straat. En de boel is al flink versierd. Oranje eh, hebben we hangen. Er komen oranje Sinterklaasen, komen daar oranje kerstmannen. Ja, dat is gewoon prachtig. Ook veel buren vinden het gewoon prachtig. De mensen die komen hier zo de straat in, met, met zo'n hoofd af en toe. En als ze daar de straat uit gaan, met een glimlach. Ze gaan gewoon met een glimlach, gaan ze daar zo de straat uit. Zeggen ze, jongens, wij vinden het zo mooi. Ze hebben in de straat nog even de tijd om alles extra mooi te maken... want het WK begint pas over zes weken. Dan nog het weer vanavond wat lichte regen. Morgen een zonnige zaterdag. Alleen in het noorden dan kans op een bui. Het is een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Verder staan er files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren...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 Gegevens van zeker 3500 medewerkers van de Rijksoverheid... liggen op straat door een hek bij het bedrijf dat de toegangspassen voor Rijksgebouwen maakt. Van deze medewerkers zijn in ieder geval naam, pasnummer en paraaf gelekt. Natuurfotografen hebben vandaag een wolf omsingeld in het Nationale Park de Hoge Veluwe. De zoogdiervereniging is kwaad en stelt dat het park en de provincie strenger moeten handhaven. Het weer, vanavond nog kans op wat regen. Morgenochtend is het droog en is er ruimte voor de zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen.